onder het motto No Tink por, ik ben niet bang, brachten ze een hommage aan de slachtoffers van de aanslagen van vorige week. Vijftien mensen kwamen om het leven. Er liepen zo'n 700.000 mensen mee in de vreedzame mars. Hulpverleners en Catalaanse politieagenten liepen voorop naar de Plaza Catalunya. De orkaan Harvey heeft grote schade aangericht in het kustgebied van Texas in de VS. Er is nog weinig bekend over aantallen slachtoffers en de exacte omvang van de schade. Hulpverleners konden door de harde wind lange tijd niet op pad. In de kustplaats Rockport, die zwaar is getroffen door de orkaan, wordt nu elk huis gecontroleerd op slachtoffers en schade. Ondanks het dringende advies te vertrekken zijn naar schatting 5000 mensen tijdens de storm daar achtergebleven. Islamitische staat is bijna verjaagd uit Tal Afar, zegt de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem is de stad in het noorden van Irak voor 95% weer in handen van het Iraakse leger. Dat wordt gesteund door de internationale coalitie onder leiding van de VS en door Koerdische en Sjiitische strijders. IS had Tal Afar sinds 2014 in handen.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 Oh ja, de Euro Breakdown. Natuurlijk noemen we het de Euro Breakdown. Daarmee openen wij het tweede uur van de Euro Breakdown. En ja, ik moet wel zeggen, het nummer waarmee we net het eerste uur afsloten trouwens... voor degenen die net zijn ingeschakeld... dat was Rudy Mantle featuring James Arthur. En James Arthur kennen jullie allemaal wel van dat poëtische romantische. Say You Won't Let Go. Wat een prachtig nummer was dat. Ik heb mijn eh, Mission Impossible deuntje in de tussentijd heb ik, eh, weer, eh, ja, weer opgestart. Hè? Dus we kunnen er weer, weer tegenaan zo. En ehm, eens even kijken. Rudimental featuring James Arthur. Sun Comes Up stond vorige week op plaats 12. Is helaas gezwakt. Wat plaats is naar 16. Maar ja, we hebben het allemaal meerdere nummers gezet. Desalniettemin is het niet slechter daarom. Jonas Blue is ook wat plaatsen gezakt. Die stond op nummer 11, staat nu op nummer 15. En ehm, als ik zeg One Republic, wat zeggen jullie dan? Ben ik eigenlijk stiekem wel een beetje, beetje nieuwsgierig naar. als ik eh, One Republic zeg, dan moet ik denken aan, eh, aan een van hun eerste nummers waarmee ze met Timbaland eh, hebben samengewerkt. En eh, ja, ze hebben nu samen een samenwerking aangegaan met Sheep. Ik weet niet of jullie hem kennen. Maar dat nummer, dat, ja, dat gaan jullie nu horen. Dat heet Rich Love. I remember talking and drinking what we could find. Burning all those candles and staying up through the night. We make reservations for the places we know we never tried. But then, oh, we found some rich love. I remember feeling broke as a bottle of wine. I didn't move to the city to count on my pennies or worship the Hollywood sign. Just say, hey man, nice to meet you. They should take everyone last time. and I know so I found some fake love. Oh, cause a bottle of wine. But drink with you all damn night. Not trying to trade up. Cause if we don't find money, then what we got, honey, is just enough. We got some rich love. Just say, Do you remember dancing? The parties out in the yard. We would piss off the neighbors. They'd eventually call the cops. And I was saving up for something, hoping life would finally start. Cause oh, we had some new love. Broke as a bottle of wine. Ooh, a drink with you all Daarachteraan krijg je Demi Lovato, Sorry Not Sorry. Now I'm out here looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been. And yeah, I know how bad it hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret, ain't too proud to beg, second chance you'll never get. And Baby, I'm the baddest. You fucking with a savage.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 Despacito. Geweldig nummer. Dat is van Louis Fonsi en Daddy Yankee. En ja, je zou het haast niet zeggen, maar het is allemaal zo snel gegaan dit jaar. En als ik daarover nadenk, dan... Ja, dat nummer heeft gewoon 12 weken. Heeft dat gewoon op nummer 1 gestaan. 12 weken! Nou, die kan zich zeker scharen onder de grootheden. Eh, nu we het even hebben over Despacito. Despacito stond vorige week op plaats 9. Bevindt zich nu op plaats 12 in de Euro Breakdown. Daarvoor hoorde je Demi Lovato. Sorry Not Sorry is een flinke sprong aan het maken op dit moment. Stond op eh, plek 20 vorige week, maar staat alweer op plekje 13. Dus dat is zeker geen ongeluksgetal voor haar. Ja, en natuurlijk de opener van dit uur. Dat prachtige nummer van One Republic Preaching Seedman Rich Love. Vond, eh, ja, vond zichzelf eh, vorige week nog terug op plaats 19. Is gestegen naar plaats 14. Jongens, echt waar. We zijn er bijna. We gaan straks die top 10 in van de Euro Breakdown. Maar ik heb echt, echt, echt, echt... Oh, heb ik het nu al verraden? Heb ik het nu al verraden? Wie zou dat nou zijn geweest? Een klein fragmentje. Denk je dat je het weet? Nou, als je het weet, stuur me dan gewoon even een WhatsAppje. Stuur even een berichtje via Facebook. Maar geloof me, als je deze niet kent... onze Nederlandse eigenste held, Martin Garrix. I woke pissed off today lately everyone feels lost a piece of me. Smoking cigarettes on balconies. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your but you gotta be there for me too. But you gotta be there for me too. Last year took a toll on me made it with you next to me. Around the world and back again. I hope you're waiting at the end. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll you gotta be there for me too. But you gotta be there for me too. Boy, I'm holding on to something. Won't let go of you for nothing. I'm running, running just to keep my hands on you. It was a time that I was so blue. What I got to do to show you? I'm running, running just to keep my hands on you. baby, baby, baby. Spinning in his red like he came from Maytag. Rocket with it on the brown. Like, when I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down a notch. Cause I can name some things that I'm gon' do. Wow. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you don't beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow. for the taking. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I can get it, you say. I could tell you gone out the door. Oh, yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You say you talking to me like your new babe. New babe girl. You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know i am a to slaughter like I'm Jason. That's why you got it on safety. I probably shouldn't be around you gon' get wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do, but you won't do. Hey girl, that's when I told you, told you. Ja, je hoorde DJ Khaled featuring Rihanna en Bryson Tiller. En als je een beetje hebt opgelet, ja, het nummer is natuurlijk Wild Thoughts. Dat is natuurlijk niet te missen. Maar als je een beetje hebt opgelet, eh, dit klinkt anders dan het origineel. En daarom is die Euro Breakdown nou zo leuk. Daarom is dat zo leuk. Je kan eh, nummers uitzoeken die eh, ja, het bekend zijn in de top 40 hier in Nederland die wij het beste kennen. Maar ja, dat hoeft natuurlijk nog niks te zeggen. Dit was even in een andere setting. Ehm, even gekeken naar eh, ja, Martin Garrix hoorde je net met eh, Troy Sivan met There For You. Is, eh, even kijken, ja, hij is gewoon twee plaatjes gestegen dames en heren. Hij stond, vorige week stond hij op plaats 13 en hij staat nu op plek 11. En ja, je hoorde hem waarschijnlijk net al binnenkomen. Het tweede nummer ja, na onze mooie Martin Garrix eh, was Z samen met Liam Payne de tweede keer dat ook hij zich weer mag scharen onder de groten in de Euro Breakdown. Is rotsvast en staat op plaats 10. Ehm, ja, we hadden het natuurlijk net even over DJ Khaled. DJ Khaled is een plaatsje gezakt, staat nu op plaats 8 en is nu te vinden op plek 9. En ehm, ja, ik weet niet hoe goed jullie eh, DJ eh, Khaled kennen. Maar ik, ik heb hem er nog eens even in Maar ik heb begrepen dat hij eh, sinds kort zijn vliegangst heeft over. Ik wist niet dat hij bang was voor vliegen. Maar wat ik wel weet is dat hij, eh, hij is al, ja, vanaf jonge leeftijd is hij al, eh, al een hele tijd bezig. Hij is gepassioneerd door rap. Daar luisterde hij naar. En tijdens zijn werk kwam hij dan in een plaatselijke muziekwinkel. En dan luisterde hij naar alle nieuwe releases. En in 1993 eh, ontmoette hij in de platenwinkel Lil Wayne en Birdman. En in de jaren daarna gaat hij aan de slag als DJ. En ja, daarmee heeft hij zijn eigen radioshow weten af te dwingen. In 2006 verschijnt zijn debuutalbum. En eh, eens even kijken, dat debuutalbum mogen wij Listen noemen. Listen, the album. En kort daarna wordt hij ook lid van Terror Squad. In de jaren daarna levert hij zelf albums We The Best en We Global af. En even kijken, in 2010 is eh, Victory dan zijn vierde album... waaronder meer Snoop Dogg, Lil Wayne, Drake, Nelly met de DJ mogen samenwerken. DJ Khaled, we horen hem steeds meer. Ik denk persoonlijk dat deze man nog lang niet weg zal gaan. We gaan nog veel meer van hem horen. Ik weet niet hoe jullie erover denken. Ik slag gewoon mijn vuist op tafel. Je hoort het net. Maar oh, wat ben ik blij dat het zaterdag is. Nog een paar uurtjes. Ik weet niet wie er van jullie nog meer gaat kijken. Maar Conor McGregor versus Floyd Money Mayweather. Om uh, vijf uur volgens mij gaan deze heren beginnen. Om drie uur is de voorbeschouwing. Dus ik raad jullie allemaal om vannacht je bed uit te gaan. Nu dat kanaal nog even af te huren. Maar eh, ja, dus zodoende. Wij gaan eh, verder met de Euro Breakdown. En dan gaan wij luisteren naar ja, een, een oude bekende van ja, in ieder geval de top 40 eh, knallers. En dan eh, eens even kijken. Ik eh, ben hem er nu bij aan het pakken. Dat is onze eigen Steve Aoki met Louis Tom met Just Hold On. Wish that you could build a time machine so you could see drama got the ooze. Ship the whole crew to the cruise. Doing shit you don't even see him move. Ride with me, ride with me, boss. I got a hard head, but her ass off. She want the last name with the ring on it. Cause I pulled out a million cash, told her plank así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. No para, para pena Se à se camsa Ma chérie, la la la la la Francia, Colombia, me gusta Freeze Y Balvin, Willy William, me gusta Freeze Los DJ no mienten, le gusta mi gente Y eso se fue muy bien no le bajamos, más nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a la tête. ¿Dónde está mi gente? Sí, sí, Un, dos, tres, luego. Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gigante? Me fue a la tête. ¿Y dónde está mi gigante? Sí, Ja, je hoorde Mi Gente, original mix, J Balvin <laughs> en Willy William. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, J Balvin. Oké. je zal maar een dirty mind hebben. Nou, ja, dat ben ik dan. Maar hey, hey. J Balvin. Oké, ik weet niet precies waar dit vandaan komt, maar eh, dat, dat, ga ik allemaal uitzoeken. Hey, eh, J Balvin en Willy William, Mi Gente, die original mix die je net hoorde, is eh, dit keer in de lijst terug te vinden op nummer 6. Zes, zo, goedemorgen. Nummer 6 en hij is helaas twee plaatsen gezakt. Maar hij stond vorige week op nummer 4. Nummer 6 maakt hem natuurlijk niet slechter. Daarvoor hoorde je French Montana en eh, Steve Aoki. Uh, eens even kijken. Nee, eh, sorry. French Montana, Sway Lee met Unforgettable. En die is rotsvast. Net als Liam Payne is die rotsvast. Maar blijft hij gewoon net zoals vorige week, deze week ook weer op nummer 7 staan. Wat we net hoorden, Steve Aoki featuring Lewis Tomlinson met, uh, eens even kijken, Just Hold On. Is een onwijze springer in deze, deze prachtige lijst. Stond eh, vorige week nog op plaats 17, is nu alweer terug te vinden op plaats 8. Oh my god. Ik eh, krijg in de tussentijd krijg ik eh, best wel wat appjes van, eh, van mensen die meeluisteren. Mensen die ook live mee kunnen kijken via de twee webcams die wij hier hebben. deze webcams kun je vinden op onze prachtige website. Dat is wwwzfm livenl Ik heb al commentaar gekregen op mijn geweldige dansmoves. Dankjewel Jillis, dankjewel Ferry. Ik ben er hartstikke trots op. Ik moet nog wel een beetje oefenen. Het schudden zit nog niet echt in die heupen, die heupen. Dan eh, ja, gaan wij eh, straks eh, verder naar het volgende nummer. En ik ben benieuwd of jullie weten wie dat is. Als we even gaan kijken naar... als, ik, als ik zeg David Guetta. Wat zeggen jullie dan? Ja, kan niet horen. De radio kan dat niet horen. Nee, we gaan verder met David Guetta featuring Justin Bieber. Ook deze bevindt zich meerdere malen in de lijst. Is ook niet meer uit de hitlijsten weg te denken met dat prachtige, maar dan ook prachtige nummer To You. No limit in the sky that I won't fly for you. No many tears in my eyes that I won't cry for you. Oh no, with every breath that I take, I want you to share that air with me. none too steep when it comes to you. There's no crime. Let's take both of our souls and. It And it take both of our souls and it alone in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes me feel like nobody. don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone, too.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 Ride your up and chase through. dat was Calvin Harris featuring Pharrell Williams, Katy Perry en Big Sean Field. Jongens, ik kan het bijna niet geloven. Maar het zit er alweer op. De eerste uitzending zit er alweer op. Ik heb aan mezelf gemerkt, ik ben nog uh, a bit rusty. A bit rusty. Maar ik kan het nog wel. Hey, ehm, in verband eh, met een eh, lekker stukje tijd wat wij nog hebben... gaan we natuurlijk straks wel naar de nummer 1 van deze week. Van de Euro Breakdown. Even uh, recap van wat wij net hebben mogen luisteren. we hadden net David Guetta featuring Justin Bieber met To You. Stond vorige week nog op plaats 2. En is nu terug te vinden op plaats 5. Dua Lipa kun je ook, hebben we net ook weer gehoord met haar nummer New Rules. Is twee plaatsen gestegen sinds vorige week. Stond vorige week op 6 en nu op 4 terug te vinden. En dan gaan we kijken, ja, Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean, rotsvast. Dat wordt het nieuwe woord van de Euro Breakdown. Want dat zijn deze jongens en dames, dames, sorry. Want die zitten, zoals dit was vorige week, nog steeds op plaats 3. Op plaats 2 eh, staat Imagine Dragons met Thunder. Stond vorige week op 1. Ja. En, en nou gaat het komen, want ja, jullie weten natuurlijk niet wie er op staat. <laughs> ik weet dat nu toevallig wel. Zal ik het dan maar gewoon verklappen? Zal ik het dan maar gewoon verklappen? Nou, zo ben ik niet. Ik klap helemaal niks. Misschien net die van Martin Garrix. Nee, we gaan naar de nummer 1 van de Euro Breakdown. <coughs> en dat is... Dus even kijken. Axwell featuring in Ingrosso met More Than You Know. Dames en heren, ik wil jullie onwijs bedanken. Dit was de eerste aflevering van de Euro Breakdown. Volgende week gaan we kijken of Axwell nog steeds op nummer 1 staat. Luister nog even deze plaat af en dan gaan we daarna verder met ZFM.